Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Steve Jobs, medeoprichter en oud-topman van Apple, is overleden. Dat heeft het Amerikaanse computerbedrijf bekendgemaakt. Jobs was al langer ziek, had een zeldzame vorm van kanker. Steve Jobs was jarenlang het boegbeeld van Apple... en wordt beschouwd als pionier van de computerindustrie. Hij was eind jaren 70 medeoprichter van het bedrijf. In 1985 werd hij er ontslagen en richtte hij het computerbedrijf Next op. In 1997 keerde hij terug bij Apple om het bedrijf van de ondergang te redden. Hij stond vervolgens onder meer aan de wieg van de iPod, de iPhone en de iPad. Met zijn medias unieke en enthousiaste optredens wist Jobs van elke introductie een groot mediaspectakel te maken. In augustus stopte hij vanwege zijn gezondheid als topman. Tim Cook nam toen het roer over. Jobs bleef nog wel bestuursvoorzitter. Apple zegt dat het bedrijf een visionair en een genie heeft verloren. Hij laat een bedrijf achter dat alleen hij had kunnen opbouwen, schrijft Apple op de website. Steve Jobs is 56 jaar geworden. De Universiteit van Harvard is niet langer 's werelds beste. Na acht jaar is de instelling gezakt naar een tweede plaats op de jaarlijkse Times Higher Education ranglijst. Die tweede plaats deelt Harvard met Stanford University. Op de eerste plaats staat nu het California Institute of Technology in Pasadena. De lijst wordt samengesteld aan de hand van 13 criteria... waaronder hoeveelheid onderzoek, lesomgeving en internationale samenstelling. Op de lijst staat de Universiteit van Utrecht... als hoogste Nederlandse instelling op de 68e plaats... gevolgd door Wageningen op 75 en Leiden op 79. Sarah Palin doet niet mee aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. In een brief aan haar aanhangers zegt Palin dat ze zich niet kandidaat stelt voor de republikeinse nominatie. De belangrijkste kandidaten zijn nu de oud-gouverneur van Massachusetts Mitt Romney en de huidige gouverneur van Texas Rick Perry. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het noordwesten gaat het regenen. Bovendien waait het hard uit het zuidwesten. In de ochtend blijft het regenen en hard waaien. Smiddags mogelijk wat opklaringen. Het wordt overdag maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ze begonnen ooit in Seattle, daar komen ze vandaan. Maar op een gegeven moment zijn ze vanuit Canada gaan werken. Hart uit 1990 met All I Wanna Do Is Make Love To You. De nacht klinkt anders, het tweede uur. Met hierin aandacht voor de sterfgevallen van de afgelopen week. En ook weer eigen opnames. Je hoort uit de VAR en optreden van Ryan Adams. En dit is dan uit dat nieuwe album van Coldplay. Dat geproduceerd wordt door Brian Eno. Uit Milo Silo, de jongste single Paradise. dit zal het ook wel goed doen op festivals met dat oh, <laughs> erbij. Je hoorde uit uh, Milo Zylito, zo moet je het dan uitspreken uiteindelijk. Eh, het nieuwe album van Coldplay, het nieuwe Paradise album, dat is er nog niet. Dat is nog eventjes eh, drie weekjes wachten. De 24e deze maand, dan zal het lang verwachte album... geproduceerd door Brian Eno uiteindelijk verschijnen. Weer iets dat je waarschijnlijk nog niet gehoord hebt via de Nederlandse radio. Eh, maar het komt dan ook uit Vlaanderen. Het is namelijk de aftitelingssong van de film die in Nederland nog niet te zien is... maar wel in Vlaanderen aardig succesvol is. De film heet Hasta la Vista. En in de aftiteling hoor je de stem van Steenmeuris, Route Nationale. We hadden even goed niet kunnen gaan met onze tegenspoed en ons gelaat nat betraand. Maar daar had niemand dan iets aan. Dus zijn we toch maar opgestaan. Goed nationaal. Goed nationaal. Er was iets heftigs dat ons dwong. Als een sirene die ons bezong Het was een lokroep heel erg diep. Goed nationaal. Goed nationaal. Hier zijn we dan. bij ons grootste plan. Half maagd en half man. Goed nationaal. Goed nationaal dit dan eindelijk het rechte pad? De juiste weg, de kaart is schat. Wij zijn de pelgrims van het hart. Recht door zee, maar moe getart. Goed nationaal. Goed nationaal. Hier zijn we dan. half bij ons grootste plan. Half nacht nationale, route nationale. Het gaat goed met de Belgische film. Misschien heb je eh, recentelijk in de bioscopen de film Runskop gezien. En op dit moment ook een, echt een aanrader die eh, ik je kan aanbevelen. Le Gamin au Vélo, een Franstalige film gemaakt door de geboeders Dardenne. En die draait in de Nederlandse bioscopen. Het muziekje wat ik je nu niet hoor, dat is van een film die eh, wellicht nog in de Nederlandse bioscopen zou kunnen gaan draaien. Het is een Vlaamse film onder de titel Hasta la Vista. En die ging onlangs op het filmfestival in Montreal in première. Maar de kritieken in eh, Vlaanderen zijn nogal verdeeld. Eh, er zijn eh, filmrecensenten die de film volledig afbranden. Maar daarentegen zijn er ook andere critici die het de hemel in prijzen dat Hasta la Vista. Nou, één ding is in ieder geval zeker, de muziek die erbij hoort... daar zal geen misverstand over bestaan, want die is van een ongekend hoog niveau. In ieder geval van een eh, hele goede kwaliteit zoals we dat gewend zijn van eh, Steen Meuris en de zijne. Steen Meuris, je hoorde hem hier met uh, Route Nationale. Ik neem je even mee naar vorige week, 26 september. Toen was in de vroege ochtend de singer-songwriter Ryan Adams... te gast bij het ochtendprogramma van Giel Belen. Hij had zijn gitaartje meegenomen... En ik kan mooie liedjes zingen. En dat deed hij dan ook op het vroege ochtenduur op 3FM. En nu dan op Radio 1 in de nacht ging het anders. Wasted Years. From the coast of gold, across the seven seas, I'm traveling on, far and wide, but now it seems just a strange myself all the things I sometimes do. It isn't me, but someone else. I close my eyes and I think of home. Another city goes by in the night. Ain't it funny how it is? You never miss it till it's gone away, and my heart is lying there and will be till my dying day. So understand, don't waste your time always searching for those wasted years. Too much time on my hands, I've got you on my mind. Can't ease the pain so easily when you can't find the words to say. It's hard to make it through another day, and it makes me wanna cry. Throw my hands up to the sky, and so understand. Don't waste your time always searching for those wasted years. Face up, make your stand. realize you're living in your golden years. Het gitaarspel en de zang van Ryan Adams. Vorige week trad hij op in het ochtendprogramma van Giel. En daar zong hij dit fraaie oh, Wasted Years, Ryan Adams. was had more chances to fly, more places to fall. It's not that I'm wiser, it's just that I've spent more time with my back to the wall. And i picked up a couple more years on. couple more years on your baby, that's all. En hier zonder rondje, je hoorde de stem van Ronnie Jewel. Die stem ken je ook al van de Dubliners. En aan zijn zijde Eleanor Charlie. En je hoorde het koppel met Couple of More Years. Bent van vorig jaar, hoorde je. A Thousand Years, inderdaad. We <laughs> zijn toegekomen aan de sterfgevallen van de afgelopen week. En zo verleed vorige week, donderdag, Sylvia Robinson. 76 jaar is ze geworden, maar zij wordt wel de moeder van de hiphop genoemd. Ja, en zo'n oude dame, wat heeft hij in een vredesnaam met eh, zoiets als hiphop te maken? Nou, kom ik straks wel even op. Ik laat je, voordat ik zover ben om Sylvia Robinson te laten horen... in combinatie met de hip hop, even iets anders nog van haar horen. Haar eigen stem. Zij begon namelijk in de jaren 50 met eh, het maken van platen... Dat was in samenwerking met een eh, Mickey. Nou, die samenwerking heeft niet zo lang geduurd... maar in de jaren 70 toen kwam zij ineens weer terug. Toen had ze namelijk een uh, demootje gemaakt van een nummer Pillow Talk. En dat uh, wilde ze graag op de plaat laten zetten. Ze ging daarmee naar Al Green toe, maar Al Green die had daar zo zijn bedenkingen bij. Uh, eh, uit religieuze overwegingen. Luister maar even, want dat Pillow Talk is nogal erotisch getint. zag Al Green het niet zitten om dit eh, hele sensuele muziekje van Sylvia te gaan produceren. Dus dacht Sylvia Robinson, nou als hij dit wilde doe ik het zelf maar. Daar heeft ze geen spijt van gehad, want dat is eh, in de VS een behoorlijk grote hit geweest. En ook wereldwijd was er zeer veel belangstelling voor dit Pillow Talk van zangeres uh, Sylvia. Sylvia Robinson, die zoals ik zei in de jaren 50 al begon met het maken van muziek als zangeres. Zij deed dat aanvankelijk onder de naam Little Sylvia. En in die periode leerde ze een gitarist kennen, de gitarist Mickey Baker. En samen met Mickey Baker maakte ze een aantal eh, plaatjes, vocale platen... waarvan enkele de hitparade hebben gehaald. together, just us two. They're all Sylvia Robinson en Mickey Baker opererend onder de naam Mickey en Sylvia. Je hoorde van hun uit 1957, There Ought To Be A Law. Dit koppel dat is eh, eigenlijk eh, heel bekend geworden met een heel ander nummer... namelijk onder de titel Love is Strange. En daarvan laat ik je nu een bijzondere eh, opname horen. En het bijzondere zit hem namelijk uh, hierin dat deze pas uitgebracht werd... tien jaar na zijn dood. Love is Strange door Buddy Holly. 1969, althans toen werd dit uitgebracht. Want uh, Buddy Holly overleden in 1959, postuum uitgebracht dus. En her en der wat uh, bijgewerkt deze opname. Love Strange is natuurlijk ook eh, bekend geworden mid jaren 60... in de uitvoering van de Everly Brothers. En het werd beroemd gemaakt door het duo Mickey en Sylvia in 1957. En die Sylvia Robinson, die dus vorige week op 76-jarige leeftijd is overleden... Dat eh, mag je wel de moeder noemen van de hip-hop en de rap. Want eh, wat was er aan de hand? Het eh, zal eind 79, begin 80 geweest zijn... dat Sylvia Robinson in een discotheek in Harlem was. En de discjockey die daar draaide... die draaide daar op een gegeven moment Good Times van de band Chic. En in de instrumentale stukken lulde hij er overheen. En dat deed hij kennelijk met eh, zoveel humor dat er eh, een hoop enthousiasme in de zaal was. En toen dacht Sylvie Robinson, hey, <laughs> zoveel enthousiasme in die combinatie met een uh, pratende discjockey... en dan over dat ritme van Good Times van Chic. Daar ga ik een plaatje van maken. En zij zocht een aantal muzikanten die dat ritme van... Good Times van Chic konden gaan spelen. En vervolgens zocht zij nog drie jongens die gingen rappen.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 Rock, rock, yo. I do it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the one, two, three, four. Come on, girls, I get it on. yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. You said one, two, three, four. Tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip. De plaat die de geschiedenis in zal gaan als zijnde de eerste rap- en hip-hop plaatje hoorde. De Sugar Hill Gang. Gezelschap samengesteld door uh, Sylvia Robinson. Die op 75-jarige leeftijd uh, is overleden vorige week. Voor het volgende sterfgeval neem ik je mee naar Jamaica. Vorige week toen overleed daar Leonard Dillon. Leonard Dillon, hij was de voorman van de groep de Ethiopians. 1968 en je hoorde de stem van de Ethiopiërs met in de hoofdrol Leonard Dillon. De man is 68 jaar geworden en hij sukkelt al een tijdje met zijn eh, gezondheid. Hij had al eerder dit jaar een operatie moeten ondergaan in verband met een hersentumor. En de afgelopen maand komt daar ook nog eens een keer eh, prostaatkanker en longkanker overheen. Ja, en dan wordt het allemaal iets te veel. 68 jaar is hij geworden. In de jaren 60 toen opereerde hij ook onder de naam Jack Sparrow. Hij maakte... Eh, onder die naam een aantal ska-nummers. Een ska-nummer dat hij ook heeft opgenomen, dat heette Bull Whip. En daarin was een jonge Bob Marley achtergrondzanger. Maar ik liet jullie nog eens een keer luisteren naar dat Come On Now van de Ethiopians. Gisteren werd bekend dat de Schotse gitarist en folkmuzikant Bert Jans is overleden. Bert Jans wordt hij in Nederland ook wel genoemd. Ook jong gestorven, 67 jaar oud is hij geworden. Dit is een van zijn bekendste composities, Bert Jans op de gitaar. het overleden op 67-jarige leeftijd. Bird Jans, die je hoorde met Angie. Een compositie die niet van hemzelf is trouwens, uh, maar heeft het wel heel erg beroemd gemaakt. In 1965 was dat. De man is uh, 67 jaar geworden, wat ik al zei, en eh, heeft een langdurig ziekbed gehad. Bird Jans, dus met dat Angie. Eh, 78 toeren tijdperk eh, moet dit geweest zijn. Is dit inderdaad geweest? Je hoorde de Continental compositie uit de jaren 30. En eh, je hoorde het George Shearing Quintet. George Shearing, de pianist die eerder dit jaar overleed. Dit komt uit het vaderarchief van augustus. 24 augustus in de 3FM-studio. Toen zong hij dit A Long Time, Major Hawthorne. En er is net een nieuwe cd van hem verschenen onder de titel How Do You Do? Zo dadelijk nieuw materiaal van Stef Bos. Een eigen opname van Whalen. En het leukste uit Spijkers met Koppen in het volgend uur. De nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1.